Jan van der Putten met het NOS Journaal. Onder strenge veiligheidsmaatregelen wordt in Frankrijk gestemd voor een nieuwe president, de opvolger van François Hollande. Er zijn 50.000 politiemensen en 7.000 militairen op de been om de stembureaus te bewaken. In Frankrijk geldt nog altijd de noodtoestand. De uitkomst van de verkiezingen is erg onzeker. Als de rechtspopulist Marine Le Pen en de radicaal linkse Jean-Luc Mélenchon doorgaan naar de tweede ronde, bestaat de kans dat Frankrijk uit de EU stapt. De spanning tussen Noord-Korea en Australië loopt op. De Noord-Koreanen dreigen met een kernaanval op Australië... omdat het land blindelings achter de Verenigde Staten aan zou lopen. De Australische minister van Buitenlandse Zaken noemde vrijdag... het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma een ernstige bedreiging voor haar land. Een Amerikaans vliegdekschip heeft afgelopen week geoefend met Australische strijdkrachten... en is nu op weg naar het Koreaanse schiereiland. In Alphen aan de Rijn zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een brand in huis. Ze konden wel naar buiten komen. Een van de bewoners sprong uit het slaapkamerraam op de eerste verdieping. De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het huis in Alphen aan de Rijn brandde helemaal uit. De oorzaak is nog niet bekend. In Australië is een jongen van 12 aangehouden die aan het joyriden was. Hij had bij zijn arrestatie al 1300 kilometer afgelegd en was onderweg van de plaats Kendall aan de oostkust naar Perth aan de westkust van Australië. Bij Broken Hill, zo'n 14 uur rijden van zijn beginpunt, werd hij tegengehouden door agenten. Ze, ze hielden hem aan omdat zijn bumper over de grond sleepte. De jongen wordt nog ondervraagd. Het is onduidelijk hoe hij zover heeft kunnen rijden zonder dat iemand dat doorhad.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 stay away. What can I do? I hear your name and I'm aflame. Aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. You're the lover I have waited for, the mate that fate had me created for.